Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Rutte vindt het nog niet nodig om een handelsmissie naar Rusland af te zeggen, ondanks de spanningen rond de Krim. Vooralsnog gaat het allemaal door, zei de premier in Pauw en Witteman. Minister Kamp gaat in mei met bedrijven uit de olie- en gassector naar Rusland. Ook wat Kamp betreft gaan de voorbereidingen voor de reis door. Na Europa en de Verenigde Staten komt ook Japan met strafmaatregelen tegen Rusland. Besprekingen over een investeringspact en versoepeling van de visumplicht worden opgeschort. Japan noemt het referendum over onafhankelijkheid van de Krim illegaal. Vanmiddag om 12 uur Nederlandse tijd houdt president Poetin een voor de gezamenlijke kamers van het Russische parlement een toespraak over de Krim. Gisteren erkende hij de Krim per decreet als onafhankelijk land. De PvdA-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Soest, Osman Soena, weigert zich terug te trekken. Hij legt het verzoek van de partijleiding naast zich neer. Soena wordt verdacht van het ronselen van stemmen van moskeegangers. Justitie onderzoekt of Soena moet worden vervolgd. De PvdA-top heeft nu aangekondigd dat Soena zal worden teruggefloten. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een vermist jongetje uit Amsterdam-Osdorp. Pedro Ates van 9 jaar ging gisterochtend naar school, maar kwam daar nooit aan. Hij droeg bij zijn verdwijning een blauw jek, een spijkerbroek en blauwe schoenen en hij reed op een blauwe gazellenfiets. Justitie laat de celdeuren van de nieuwe gevangenis in Zaanstad bouwen door gevangenen. productiebedrijf Inmeet van de dienst justitiële inrichtingen heeft een openbare aanbesteding voor de opdracht gewonnen. Staatssecretaris Teven maakte dat bekend in RTL Late Night. Volgens Teven kan Inmeet goedkoop werken doordat gevangenen weinig verdienen. Het weer nog vandaag bewolkt en in de loop van de middag en avond van het noordwesten uit buien. Aan zee veel wind en het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is er veel vertraging op de A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Stad en knooppunt Muidenberg 9 kilometer... heeft te maken met het ongeluk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar staat tussen Naarden en knooppunt Muidenberg 3 kilometer. De rechte reishok is dicht. A7 Hoorn richting Zaandam bij knooppunt Zaandam 3. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan 4 kilometer. En de N247 Hoorn richting Amsterdam... Langzaam rijden tussen Volendam en Broek in Waterland over 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.